4 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Het antibiotica-gebruik in de veeteelt is vorig jaar nog maar licht gedaald... blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Autoriteit Diergeneesmiddelen. Vorig jaar daalde het antibiotica-gebruik met 4,5 ten opzichte van een jaar daarvoor. Sinds 2011 was de daling jaarlijks 20 De daling van vorig jaar komt grotendeels op het konto van rundveebedrijven. In de pluimveesector steeg het gebruik juist weer met maar liefst 21 daar is volgens de autoriteit diergeneesmiddelen nog geen duidelijke verklaring voor. Het terugdringen van antibiotica gebruik is nodig om te voorkomen dat bacteriën voor de middelen ongevoelig worden. Er komt een plan van aanpak om de opvang en zorg van verwarde mensen te verbeteren. Dat heeft minister Schippers van Volksgezondheid aangekondigd in de Kamer. Door de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg worden er minder mensen opgevangen in instellingen. De bedoeling is dat ze een vorm van zorg thuis krijgen. Maar het beeld is dat er meer verwarde mensen op straat belanden. Nieuwe plan moet de groei van het aantal verwarde mensen tegengaan. Gemeenten krijgen daarbij de regie. De marine heeft in het Caribisch gebied een recordhoeveelheid marihuana onderschept. In de vissersboot was 6000 kilo van de drugs verstopt. Het schip was onderweg van Jamaica naar Guyana. Aan boord waren 12 mensen. Zij zijn aangehouden en naar, het, naar Puerto Rico gebracht. De boot werd ontdekt door een patrouillevliegtuig van de Amerikaanse kustwacht. Die vroeg de Nederlanders aan boord te gaan van het schip. Het vorige record van de marine in de Cariben stamt uit 2008. Toen werd 4200 kilo cocaïne onderschept. Het weer, volop zon, maar landinwaarts ook stapelwolken en het oosten misschien een bui. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond en vannacht helder, met minima rond 6 graden. Morgen droog, afwisselend zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort rijdt het langzaam tussen Blarikum en Eembrug over een afstand van 6 kilometer. Verder is de A12 Utrecht-Den Haag dicht bij Zoetermeer Centrum door een ongeluk. Het verkeer kan omrijden via Alfa aan de Rijn over de N11 en de A4. File op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft-Noord 3 kilometer. Verderop bij Berken-Roderijs 4. A20 Gouden Hoek van Holland tussen Knoop het Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden Leiden en Wassenaar 3 kilometer. Verder rijdt het verkeer ook langzaam op de N15 Maasvlakte Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse 5 kilometer. En er is nog een weg dicht in het zuiden op de N57 van Rotterdam naar de Brouwersdam.